Het gaat om een Franse bus die helemaal gekanteld is. Hoe dat kon gebeuren en of er nog andere voertuigen bij betrokken zijn, is nog onduidelijk. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Het gemeentelijke rampenplan is daar ook van kracht. Ambulances rijden af en aan en er is ook een ambulancehelikopter op de snelweg geland. Volgens de Belgische politie zitten er ook nog mensen knel in de bus. Mensen die van België naar Nederland willen rijden krijgen het advies om om te rijden via Bergen op Zoom. Het lukt het Rode Kruis al vijf dagen lang niet om Mariupol te bereiken. Komt doordat de controleposten onderweg naar die stad vaak niet op de hoogte zouden zijn van de komst van hulpconvooien. Voor het Rode Kruis is de situatie in de Oekraïnse stad een hel. Mensen zitten daar zonder eten, drinken en warmte. De burgemeester van Groningen schaamt zich voor de slechte situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op een festivalterrein zijn betere voorzieningen dan daar, zegt hij. De GGD heeft eerder al kritische rapporten geschreven over de noodopvang. Zo zou het daar brandgevaarlijk zijn. En een Italiaanse overwinning in de Amstel Gold Race voor vrouwen. Wie gaat daar nog pakken? Nog één keer uit het zadel. Ze had het koud. Lange mouwen. Beenstuk aan. Maar ze mag de handen in de lucht gooien hoor. Cavalli. Die de achtste editie gaat winnen. Prachtige overwinning van de Italiaanse. De Nederlandse Demi Vollering werd tweede en Annemiek van Vleuten pakte de vierde plaats. De mannen zijn nog aan het fietsen. Rond kwart voor vijf komen ze over de streep in Valkenburg.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 She talking about why the my ex ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit my one more time. kleine presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? Kan ik er niet heen om haar? Want ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie heeft zij om bij in bed te mogen? Blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Een kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Dan denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn.